met het inhalen van al die operaties die zijn uitgesteld, zegt de zorgautoriteit. Na de zomer, eind september, dat dan pas echt begonnen kan worden aan, eh, aan de grote inhaalvlag... Eh, en dat heeft natuurlijk te maken met een aantal eh, zaken. Hè. De ontwikkeling van het virus. Keert dat terug of niet? En het hangt er ook vanaf of zorgpersoneel tegen die tijd een beetje is hersteld. Veel mensen zijn oververmoeid. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald tot onder de 600. Vanochtend waren het er 573. Mondkapjesmiljonair Siewert van Liende is geen lid meer van het CDA. Het partijbestuur zegt dat hij het heeft opgezegd. Van Linde is een opspraak gekomen nadat hij aan het begin van de coronapandemie miljoenen overhield aan een mondkapjesdeal, terwijl hij had gezegd dat hij er niets aan zou verdienen. Het is de warmste 17 juni sinds we zijn begonnen met meten in Nederland. In Hupsel in Gelderland werd het net 33,2 graden en daarmee is het oude record van 19 jaar geleden eraan. In Arsen in Limburg was het toen 32,9 graden. Ook in de beeld ging de thermometer door de 30 graden grens en daarmee is het vandaag ook de eerste landelijke tropische dag. En in het Noord-Hollandse plaatsje Sint Maarten staat geen flitspaal, maar een spaarpaal. Als je je daar netjes aan de maximumsnelheid houdt van 30 km per uur, dan zorgt de provincie ervoor dat er geld naar het dorp gaat. Een paar dubbeltjes per keer, dus het kan wel aantikken. Met deze paal, ja, daarin eh, beloon je goed gedrag. Dus als je onder die 30 blijft, ja, dan spaar je voor je dorp. Waar gaat het naartoe? Een beweegtuin heet dat, dus eh, sporttoestellen voor de buitenlucht. Eigenlijk zouden we liever zien dat het ging naar de infrastructuur, hier. Hè? Dat het wordt aangepast, dat je niet hard kan rijden. Maar ja, dat is misschien nog eh, een stap te ver. En de provincie Noord-Holland wil de komende tijd nog acht van die spaarpalen gaan plaatsen. Het weer, het is bijna overal tropisch warm, 29 tot 34 graden. In de loop van de dag neemt de kans op een onweersbui toe. Ook morgen zijn er pittige buien, wordt het maximaal 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Choose a winner who has flavor, looking on for style. Only the best can pass the test. Let me check you out. i a the last of a fierce competition. Get a view from a better position. Never question now you got my attention.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 Don't believe I can home Then what do I go where I came from I haven't seen the coast for so long They got them here But they're not the same I never know Know if I left too soon and too young The people there who taught me so much That they get old they know this face. Oh, it would have been selfless if I stayed. Oh, but I'm living it selfish in LA. There are no stars in the hills, but still I find myself reaching. shine my name. Want you feel me lover, me want you feel me friend.